Jeroen van Kamp met het NRS De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto naar de badplaats te komen... omdat er geen parkeerplekken meer zijn. Ook op andere plekken leidt dat zomaar weer tot topdrukte. Zo zijn ook in Scheveningen en Kijkduin geen parkeerplaatsen meer te vinden. Op sommige plekken ontstaan opstoppingen. Op de route van Haarlem naar Zandvoort is het file rijden. En ook op de wegen naar Scheveningen en Noordwijk zijn druk, meldt de ANWB. Op het Haagse Zuiderstrand en in Zandvoort is de gele vlag gehezen. Dat betekent dat de zee gevaarlijk is en dat zwemmen wordt afgeraden. Het aantal zaken dat de politie bij voorbaat niet behandelt... is sinds 2018 meer dan verdubbeld. Vorig jaar schoof de politie meer dan 60.000 zaken opzij. In meer dan de helft van de gevallen kwam dat door personeelstekort. Zaken die bleven liggen gingen meestal over oplichting, cybercrime... mishandeling en winkeldiefstallen. Alleen in politieonderzoeken die kansrijk zijn werd nog geïnvesteerd. Bijvoorbeeld als er genoeg aanknoppers waren om een verdachte aan te houden. De vulkaan Sakurajima in het westen van Japan is uitgebarsten. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Japanse media melden dat stenen neervallen op 2,5 kilometer van de vulkaan. Mogelijk moeten bewoners binnen zo'n 3 kilometer van de krater evacueren. Het concert dat de Amerikaanse band Pearl Jam vanavond zou geven in de Ziggo Dome in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. Dat meldt concertorganisator Mojo. De band moest de afgelopen week al concerten afzeggen in Wenen en Praag vanwege stemproblemen van zanger Eddie Vedder. Pearl Jam spreekt op sociale media van het slechts denkbare scenario en biedt excuses aan. Het concert van morgenavond gaat vooralsnog nog wel door, zegt Mojo. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Frankrijk gewonnen. De coureur van Red Bull was in achtervolging op Charles Leclerc... toen hij door een fout met zijn Ferrari naast de baan terecht kwam. Verstappen staat nu 63 punten voor in het wereldkampioenschap. Het weer zonnig en ook vanavond blijft het nog lang warm. Minimumtemperatuur vannacht is 18 graden. Morgen eerst zon, later enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt 23 graden aan zee tot 29 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog altijd een file op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort. Je hebt daar 20 minuten aan vertraging. De gemeente Zandvoort heeft aangegeven dat alle parkeerplaatsen bij de badplaats vol zijn.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 zes, zeven seconden Vanaf hallo tot aan dat alles anders was Het kwam als een donderslag die dag bij heldere hemel Helder hemel Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar het is hopeloos Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm begging you now. It's where we want to be. Everybody's dancing and everybody's on. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat.